Rond de presidentsverkiezingen hebben hackers de computersystemen van één precies van plan waren. Functionarissen van drie staten zeggen tegen persbureau AP dat de aanvallen op hun systemen gelinkt zijn aan Rusland. Volgens het ministerie waren de hacks in de meeste gevallen gericht op de voorbereidingen van de verkiezingen, zoals het kiezersregistratiesysteem. De systemen om stemmen te tellen zouden niet zijn belaagd. In het westen van Puerto Rico is een dam niet meer in staat het water van een meer tegen te houden na de orkaan Maria. Tienduizenden mensen worden in allerijl met bussen geëvacueerd. De regering noemt de situatie extreem gevaarlijk. De orkaan Maria eiste woensdag op het eiland zeker 13 levens. 3,4 miljoen mensen hebben sindsdien geen stroom. Het hoogste gerechtshof in Griekenland heeft bepaald dat twee Syrische vluchtelingen veilig kunnen worden teruggestuurd naar Turkije in het kader van het akkoord tussen de EU en Turkije van vorig jaar maart. Het verzoek was in hoge beroep afgewezen. De twee vochten hun uitzetting naar Turkije aan. De hoogste rechter heeft hun zaak nu verworpen met het argument dat Turkije veilig is. De Griekse rechter zegt dat teruggestuurde vluchtelingen in Turkije niet worden bedreigd of onmenselijk behandeld. Dat hebben Turkije en de EU samen afgesproken. Het weer. Vannacht en de komende ochtend kans op mist. In de middag geregeld zon bij een graad of 18. Zondag wordt het 21 graden. Dit was het. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het.